uur. Ember Brandsen met het NOS Journaal. Het van de 19-jarige man die afgelopen avond het NOS-gebouw binnendrong is nep. Dat meldt de politie. Volgens een woordvoerder was het wapen bijna niet van echt te onderscheiden. Het leek op een pistool met geluiddemper. Hoe Tarik Z aan het nepvuurwapen is gekomen is niet bekend. In het huis van de man in Pijnakker wordt vannacht een huiszoeking gedaan door de politie. Er zijn spullen in beslag genomen. Het is niet bekend wat voor spullen. Ook bij het huis van de vader van de man in Nooddorp is politie aanwezig. Hoofdredacteur Marcel Gelauf noemt het buitengewoon schokkend dat iemand ondanks strenge beveiliging het NOS-pand binnen kon komen. Door de gebeurtenissen van afgelopen avond moet er worden nagedacht over de veiligheid van het gebouw, vindt Gelauf. Maar volgens hem is het niet zo dat het pand slecht beveiligd is. De twee lichamen die gisteren zijn gevonden voor de Franse kust... zijn inderdaad van opvarenden van de gezonken kotter in het kanaal. Volgens de kustwacht gaat het om een 45-jarige man uit Urk... en een 64-jarige Belg. Dat heeft de kustwacht in Frankrijk aan de Nederlandse kustwacht laten weten. Een andere man uit Urk en een Portugees worden nog vermist. Woensdagmiddag was er voor het laatst contact met het visserschip. De gaswinning in Groningen wordt niet verder verminderd. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. Daarmee geeft Kamp niet toe aan de toenemende druk uit de Tweede Kamer om de gaswinning terug te schroeven. CDA, SP, PVV en GroenLinks willen dat er dit jaar maximaal 30 miljard kubieke meter gas uit de Groningse bodem wordt gehaald. Kamp blijft bij een productie van ruim 39 miljard kubieke meter. Dat is 10 miljard kubieke meter minder dan in 2012. En dat zou het aantal aardbevingen moeten moeten verminderen. Veel Groningers vinden het niet genoeg. Het weer, sneeuw en natte sneeuw trekt vannacht naar het oosten weg. Bij minimaal van min 2 tot plus 1 graden kan het door bevriezing glad worden. Aankomende dag in het uiterste zuiden kans op natte sneeuw. In de rest van land en zon en een enkele bui. Het wordt 3 tot 5 graden.